11 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Beringen in Belgisch Limburg zijn twee brandweermannen omgekomen... en vier gewond geraakt bij een grote brand in een leegstaand pand. Volgens de burgemeester leek de brand, die rond twee uur uitbrak... eerst vrij onschuldig, maar wakkerde die toch opnieuw aan. Door de hitte en de drukgolf die ontstond... stortte een deel van het pand in. Volgens de VRT was er in november ook al brand in het pand in Beringen. Toen had een kraker een matras aangestoken. Daarop was het pand verzegeld en dichtgetimmerd wat nu de oorzaak is, is nog niet bekend. De Amerikaanse justitie gaat onderzoeken hoe het mogelijk was... dat miljardair Jeffrey Epstein in zijn cel zelfmoord kon plegen. De 66-jarige Epstein, die vastzat op verdenking van seksueel misbruik van tienermeisjes... werd gisterochtend doodgevonden in zijn cel in New York. Justitieminister Bar zou woest zijn dat dit kon gebeuren met zo'n prominente gevangene. Hij wil weten waarom er geen zogeheten suicide watch meer was voor Epstein... die vorige maand al een zelfmoordpoging had gedaan. De dag voordat Epstein een eind maakte aan zijn leven... waren processtukken openbaar gemaakt... waarin mensen uit zijn omgeving ervan worden beschuldigd... zijn misdaden te hebben gefaciliteerd. In de Roemeense hoofdstad Boekarest hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering. Het was gisteren een jaar geleden dat de oproerpolitie daar hardhandig ingreep tegen betogers. Net als bij eerdere demonstraties waren Roemeense expats nu ook de drijvende kracht achter de acties. Ze beschuldigen de regering van diepgewortelde corruptie en wanbestuur. Het protest richtte zich met name tegen de sociaal-democratische PSD... die nu 2,5 jaar aan de macht is in Roemenië.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 Thank you. whisper. Go on and kiss him. Go on and kiss him. If I had to choose one. Welkom bij twee uur van CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko B. Eh, we begonnen mooi, meteen met een, van mijn favoriete jazzzangeressen... de Canadese Diane Penton. Eh, van haar cd Solstice Equinox. En dit nummer, moet ik even kijken hoe dat ook alweer heet. want kort termijn geheugen gaat blijkbaar toch wat achteruit. Diane Parton, uh, eh, That Sunday, That Summer. Nou, dat is misschien wel toepasselijk iedere zondag in de zomer kan een bijzondere zondag worden natuurlijk. Met de mooiste herinneringen. Vandaag een beetje bewolkt, maar wie weet klaart het toch nog wel op. En ja, ik zie in ieder geval dat de wind toch een stuk minder is dan gisteren. We gaan rustig door met dit programma. En dan komen we bij Etienne Charles. Eens even kijken wat we daarvan draaien. Etienne Charles. Wat heb ik opgeschreven? Close Your Eyes. Close Your Eyes, Etienne Charles. Even zoeken. Hier heb ik hem. dit is uh, Etienne Charles, eh, een, trompetist geboren op Trinidad. Eh, veel tijd in Amerika doorgebracht. En ja, ik vind, ik vind zelf een aardige cd. het, de cd heet Creole Soul. ja, mooie muziek. Zeker zondagochtendmuziek zou ik bijna zeggen. En dat geldt ook voor de muziek van Kate Watley. Een Australische jazzzangeres. En daar ga ik ook iets van draaien. Misschien is dat een eerste kennismaking. Misschien ken je haar wel. Kate Watley... Eh, van haar cd eh, A Hundred Years From Today, geloof ik. Een cd uit, moet ik even kijken van wanneer die is. 2018, eh, Kate Watley. Come Rain or Come Shine. shine High as a mountain, deep as a river. Come rain you come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. The moment that you met me, it was just one of those things. But don't you ever bet me, cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like a note his love may come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and I won't it be fine. Yeah, days may be cloudy or sunny. persoon is natuurlijk een hele bekende. En zijn naam is Freddie Hubbard. En dat is van een ja, LP Open Season eh, 1961. One Mind Julep kies ik daarvan. Volgens mij was dat zijn eerste cd. Freddie Hubbard, hier heb ik hem. One Mind Julep. klassieker natuurlijk. Uh, Freddie Hubbard op de trompet. Eh, McCoy Tyner piano. Sam Jones op de bas. En Clifford Jarvis op de drums. En op de tenorsaxofoon Tina Brooks. En ja, ik zal eens even kijken wat ik er nog over kan zeggen over dit nummer. Oh ja, ik weet alweer. Het is een... Eh, het, eh, dat One Mind Jillip is een interessante compositie... omdat dat begin duidelijk de richting uitgaat van hard bop, zou ik zeggen. En er zit ook een beetje bewegelijke melodie op de piano in. En eh, ja, het gaat een beetje naar rhythm and blues toe. Mooi nummer vind ik dat. En wie hier op was onder andere Tina Brooks. En die speelt ook mee op het volgende nummer. Een nummer van eh, Kenny Burrell. En volgens mij doet Art Blake hier ook op mee en Tina Brooks een nummer van, volgens mij is het Dizzy Gillespie uit mijn hoofd. Burks Works. Thank you very much. I would like to do a tune which was written by Dizzy Gillespie entitled Burke's Works. terugdraaien. want het is een vrij lang nummer. Het gaat wel naar de 10 minuten, denk ik. En dat is een beetje lang voor dit programma. Kenny Brawl op gitaar natuurlijk. En Tina Brooks eh, op de tenorsaxofoon. Eh, die Tina Brooks is natuurlijk een eh, bekende figuur. Eh, in, in die mate dat hij eh, vooral toch bij Blue Note Records gespeeld heeft. En vooral in de periode 1958-61 speelde mee met Freddie Hubbard, Jackie McLean... Uh, Freddie Wright en Jimmy Smith, die Hammondman, weet je wel. En volgens mij heeft hij ook wel eens zelf een cd gemaakt. En daar heb ik volgens mij ook iets van meegenomen. Dacht ik, moet het even opzoeken. Tina Brooks. En die heeft een cd gemaakt, Back to the Tracks uit 1960. The, Ru the Ruby and the Pearl, Tina Brooks. Ja, tot zover eh, Tina Brooks van de CD Back to the Tracks. Uh, wie speelde mee hierop? Ik zit even te kijken. Jackie McLean, uh, altsaxofoon. Blue Mitchell, trompet. Kenny Drew, piano. Paul Chambers op de bas. Art Taylor op de drums. de hoogste tijd om iets vocaals te draaien. En dat doen we dan met de zangeres. even kijken. Nina Milner. sets a Sunday. Now the Japanese cherries blossom, rose and pale, they shiver as if they want to deliver your secret touch and kiss. If you're the flowers as if I could stop the hours, petals in my hair, such a sound. Stop pushing to be first in line. You make up true stories. Milner staan er wel wat eh, filmpjes op YouTube. Als je dus deze muziek leuk vindt, zou je op YouTube kunnen kijken... en wat van haar video's eh, kunnen bekijken en beluisteren. Eh, we gaan even terug in de tijd. En wel passend bij dit jaargetijde. Peggy Lee samen met de, Dave Barber Quartet Traveling Light. Dus als je nog op vakantie moet, je weet het, de bagage is duur tegenwoordig. Zo min mogelijk meenemen. traveling light because my Música Traveling Light van de Complete Peggy Lee en June Christie Capital Transcription Sessions. Mondvol, maar een mooi nummertje, op de, passend in de tijd van het jaar. Traveling Light. Eh, dan kom ik terecht bij een eh, zeven koppen talent eh, ensemble, Niraya, Brits zo'n jong yes ensemble uit Londen... dat elkaar heeft ontmoet in de oefenruimte van Tomorrow's Warriors. Eh, nou, daar waren ook Shabaka Huntings en uh, Ezra Collective... en Joe Almer Jones hun opleiding genoten. En dit clubje mensen heeft nu net een nieuwe cd uitgebracht. Die cd heet Bloem, daar zal ik de volgende keer wat van draaien. Maar ze hadden al een paar jaar geleden een EP'tje uitgebracht. En dat heb ik wel in mijn collectie. En eh, daar staat op het nummer The Fisherman. eigentijdse eh, prachtige jazzmuziek eh, eh, gespeeld door het Ensemble Raya. Bekende mensen daarin zijn de tenorsaxofonist Nubia Garcia en de Kinoshi speelt de alt-saxofoon. geweldige muziek. En de volgende week ga ik, de volgende keer zal ik zeker iets van een nieuwe cd gaan draaien. Eh, ja, dit is het leuke van het jazzprogramma. Dat we toch wat nieuwe dingen erin kunnen brengen. Maar we hebben natuurlijk ook altijd de, oude dingen. En dan kom ik weer bij een zangeres die iedereen kent. Die zo vaak op Noordzee gestaan heeft. Die heeft ooit een cd gemaakt. The Echoes of an Era. En daar zingt ze jazz standards. En onder andere zingt ze deze I Love You Porgy. En het is een hele mooie uitvoering. Een van de mooiste die ik ken. Kom ze. Shaka Khan. I want to stay here. but I ain't worthy. You are too decent to understand. For when I see him, he hypnotizes me. When he takes hold of me. with his hot hand. Someday I know he's coming back to call me. He's going to handle me and hold me so. cd Echoes of an Era. Eh, de bezetting is ook niet misselijk als ik kijk wie er allemaal meespelen. Shaka Khan, de, zang. Joe Henderson, tenorsaxofoon. Freddie Hubbard, die hoorden we nu in dit nummer op de, de bugel. Chick Corea op de piano. Prachtige solo's ook tussendoor. Stanley Clark, basgitaar. En Lenny White op de drums. De, deze cd is echt een, een must voor iedere jazzliefhebber, zou ik bijna zeggen. Eh, dan gaan we naar het einde van de uitzending. Het zit er al alweer op, die twee uur. Het vliegt om natuurlijk. En dan wou ik eigenlijk afsluiten met uh, Louis, Louis Armstrong. Maar ik doe dat op een speciale manier. Ik doe een stukje van Nicholas Payton, die een cd gemaakt heeft 2001, Dear Louis. Daar dit nummer van. Maar ik had eh, Louis zelf beloofd. Eh, dit is wel een passend nummertje op het einde van de uitzending. Want het is duidelijk niet zo. We komen tijd kort. Ik heb nog veel meer mooie muziek staan. Bewaren we tot de volgende keer. Maar dit is, ik ben ook een filmmuziekliefhebber. En ik heb gekozen voor deze van Louis Armstrong. Uit de film die waarschijnlijk iedereen wel kent. on the dime in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love that's all we have. You will find. Je hebt geluisterd naar CFM uh, eh, eh, Jazz, samenstellingspresentatie presentatie, Alco B. Ik hoop dat je het leuk vond. Dus dat van alles tussen oud, nieuw, af en toe kleine ontdekkingetjes en hele bekende muziek. Ik wens je een hele mooie zondag en geniet ervan en maken er iets moois van, zou ik zeggen.